Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Justitie in Duitsland seponeert de zaak tegen komiek Jan Beumerman. Volgens het OM kan niet worden aangetoond dat hij strafbare feiten heeft gepleegd... toen hij op tv een gedicht voorlas over de Turkse president Erdogan. Het ging zo duidelijk om satire dat het niet kan worden aangemerkt... als belediging van een bevriend staatshoofd. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat Erdogan had geklaagd. De politie heeft een tweede man opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoering van het tweejarige meisje Insia Hemani. De man heeft zichzelf gemeld bij de politie. Eerder werd al een andere man aangehouden die tijdens de ontvoering was overmeesterd door buurtbewoners. De politie gaat ervan uit dat het meisje samen met haar vader in het buitenland is. In Ethiopië is opnieuw een Nederlands bedrijf aangevallen door demonstranten. Het gaat om een bedrijf dat tropische vruchtensappen maakt. Hoeveel mensen het bedrijf hebben aangevallen en wat de schade is, is niet bekend. Een paar weken geleden werden in Ethiopië ook al Nederlandse bedrijven aangevallen door tegenstanders van de regering. Het ging toen om bloemkwekerijen. Het Europees Parlement heeft het klimaatakkoord van Parijs met grote meerderheid goedgekeurd. Hierdoor kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Dat kan als tenminste 55 landen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor tenminste 55% van de wereldwijde uitstoot, het akkoord goedkeuren. Met de EU erbij is deze mijlpaal nu bereikt. Sporttribunaal CAS heeft de schorsing van tennister Maria Sharapova teruggebracht van twee jaar naar 15 maanden. Dat betekent dat de Russin op 26 april volgend jaar weer in actie mag komen. Sharapova maakte afgelopen maart bekend dat ze was betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. Het weer, vanavond is het helder en vannacht fris met minima tussen 3 en 7 graden. Mogelijk in het oosten vorst aan de grond. Morgen zonnig en een paar graden frisser dan vandaag. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging bij Utrecht. Ook op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Het veroorzaakt een file van 3 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag 9 kilometer tussen Bad Hoeverdorp en Nieuw-Vennep. A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk 2 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook rijstrook is dicht de A10, de ring van Amsterdam, staat het vast tussen Nieuwendam en Tuindorp Ozaan. 6 kilometer in totaal. Een uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Maren en Knopend Lunetten. Er is daar een vrachtwagencombinatie geschaard waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A15 van Europort naar Rotterdam staat 8 kilometer tussen Rozenburg en Pernis door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op diezelfde A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht 8 kilometer.